Bladzijde 24, het Yishtabach. Yishtabach Shimcha La'ahat Malkeinu Ha'el HaMelech Hakadov Hakadosh Bashamayim Uva'aretz Vanaf de Gatima. Baruch ata Adonai, El Melech Kadol B'dish Baruch אלא הודעות אדון הנבלעות, הבוכה בשירי זמרה, מלך אלחי העולמים. איך Gemeente antwoordt מת? אמן.